uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In een besloten Facebookgroep van de Farmers Defence Force... is te zien dat de eerste trekkers uit Friesland richting Den Haag al zijn vertrokken. De Farmers Defence Force, afgekort FDF... is de actiegroep die de grote demonstratie morgen in Den Haag en De Beeld heeft georganiseerd. Een ander deel van de protesterende boeren heeft contact via de Telegram- en WhatsApp-chatgroepen van de FDF. Den Haag heeft de hulp van het leger ingeroepen om te voorkomen dat protesterende boeren met hun tractoren het gebied rond het Binnenhof oprijden of in winkelgebieden komen. De politie heeft zelf geen zwaar materieel dat trekkers kan tegenhouden. Pretpark Walibi heeft aangifte van afpersing gedaan tegen een man die een datalek bij het pretpark meldde. Hij vroeg in ruil voor de informatie toegangskaarten voor het park. De softwareontwikkelaar ontdekte dat hij via de website van het pretpark kan achterhalen hoeveel kaartjes er dagelijks worden verkocht. Hij schreef het pretpark een e-mail. De directeur van het park reageerde volgens de man met een e-mail met Walibi laat zich niet chanteren. U krijgt dus geen tickets van ons, we zullen wel aangifte tegen u doen vandaag. Een woordvoerder van het pretpark zegt dat de e-mail met de titel datalek ruilen voor kaartjes wordt opgevat als afpersing. En de Partij voor de Dieren heeft met onmiddellijke ingang voorzitter Sebastian Wolswinkel uit de partij gezet. De afgelopen maanden heeft hij stelselmatig bestuursbesluiten naar zich neergelegd, staat op de website. Ook zou hij partijbelangen hebben geschaad doordat hij in de media zijn persoonlijke mening gaf. Wolswinkel was een half jaar voorzitter van de Partij voor de Dieren. Gisteren zei hij in Nieuwsuur dat hij een discussie wil over de koers van de partij. Het weer. De regen trekt vannacht weg. Temperatuur een graad of 10.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 Eens even kijken, andere artiesten ehm, is een Nederlander natuurlijk. Chris Hinsen, ook een Amsterdammer. Ja, vorige week hadden we Alanis Kanashi. En vandaag Chris Hintze met Meditation en Mantras. Ehm, is een hele lange track eh, overigens. En eh, over lange tracks gesproken. Goomer Edwin Evans, die kende er ook wat van. En ook in dit uur Body Music nummer 1. En ook allemaal hele lange tracks. Goed, verder niet veel bijzonderheden. Ehm, maar wel hele fijne muziek. Daar gaan we nu naar luisteren.